12 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Kalkoenen op een bedrijf in Weert hebben vogelgriep. Het gaat waarschijnlijk om een ziekteverwekkende variant, zegt het ministerie van Landbouw. De 13.000 dieren worden gedood. Ook 66.000 kippen van een bedrijf dichtbij worden geruimd. In de buurt zijn nog zeven andere pluimveebedrijven. Er wordt onderzocht of daar ook dieren zijn besmet. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf met vogelgriep in Weert... mogen voorlopig geen kippen, kalkoenen, mest en eieren worden vervoerd. Er zijn opnieuw twee mensen aangehouden in het onderzoek naar de vergismoord... op een klusjesman van 49 uit Nijmegen. Het zijn twee mannen uit Amsterdam van 20 en 32 jaar. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Eerder werden daarom al twee andere verdachten opgepakt... De klusjesman werd vorig jaar juli ochtends in het centrum van Beuningen onder vuur genomen. De politie zegt dat alles erop wijst dat de daders het op iemand anders gemunt hadden. In El Salvador is bij een huis van een voormalige politieofficier een massagraf gevonden... waarin mogelijk 40 lichamen lagen, vooral van vrouwen. 24 lichamen zijn inmiddels geborgen. In verband met de zaak zijn 10 mensen aangehouden, onder wie de voormalige politieman... Hij werd vorige maand opgepakt op verdenking van moord. Toen de politie onderzoek deed in zijn tuin werd het massagraf ontdekt. De autoriteiten in El Salvador denken dat de oud-politieman lid was van een bende... die vrouwen misbruikte en vermoordde. Amerikanen kunnen binnenkort in dating-apps zien of iemand gevaccineerd is... via een soort embleem in het profiel... Op onder meer Tinder, Match en Bumble kunnen mensen die al een coronaprik hebben gehad dan ook voordelen krijgen. Bijvoorbeeld toegang tot functies in de app die normaal geld kosten. De voordeeltjes voor gevaccineerden zijn onderdeel van een samenwerking met het Witte Huis. Het weer. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het blijft stevig waaien. De temperatuur daalt naar een graad of 9.